Er werden bijna 90 tekortkomingen vastgesteld. Zo had een opslagruimte in Staphorst geen goede bliksemafleider. Bij andere depots, zoals op vliegbasis Volkel en in het Harde was de munitie verkeerd opgeslagen of ontbraken waarschuwingsborden. Volgens Defensie is het grootste deel van de gebreken inmiddels opgelost. Er gaan wereldwijd elk jaar 7 miljoen mensen dood door luchtvervuiling. Dat schat de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Het probleem is het grootst in het Midden-Oosten, Midden-Afrika en delen van Azië. Daar zorgen industrie, landbouw en transport voor veel fijnstof in de lucht. Maar ook bij mensen thuis kan de lucht slecht zijn. Bijvoorbeeld door koken op een houtvuur. Klein lichtpunt is volgens de WHO dat nog nooit zoveel landen maatregelen hebben genomen om uitstoot te beperken. Marokko verbreekt alle diplomatieke banden met Iran. De Marokkaanse regering beschuldigt Iran van steun aan de onafhankelijkheidsbeweging Polisario in de westelijke Sahara. De Iraanse bondgenoot Hezbollah zou wapens leveren aan Polisario. Marokko zegt de Iraanse ambassade te sluiten en heeft zijn ambassadeur al uit Teheran teruggehaald. Bij een frontale botsing tussen twee auto's in Oorschot... zijn de bestuurders van beide auto's om het leven gekomen. De oorzaak van de aanrijding is volgens de politie Oost-Brabant nog onduidelijk... en wordt onderzocht. Real Madrid staat in de finale van de Champions League. De ploeg van Zidane speelde gisteravond 2-2 gelijk tegen Bayern München. Dat was genoeg voor Real na de 2-1 zege vorige week. Vanavond strijden AS Roma en Liverpool om de andere finale plek. Het weer, vooral in de ochtend zon, later meer bewolking... en vanavond kan het gaan regenen en het wordt vanmiddag een graad of 16.